Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke plofkraak in Amsterdam vanochtend vroeg. Bij een pinautomaat in een woonwijk was ineens een keiharde knal te horen. Twee verdachten wilden er na de plofkraak vandoor gaan op een scooter, maar kregen hem niet gestart. Toen buren politie riepen, gingen ze er gauw rennend vandoor. Door de klap zijn ramen en dakpannen van een huis tegenover de winkel kapot gesprongen. Ook lag de straat bezaaid met bankbiljetten. Die zijn inmiddels allemaal opgeraapt door agenten. Er vliegt nu een politiehelikopter rond. De daders zijn nog niet gepakt. Er is vanochtend een man neergestoken bij station Blaak in Rotterdam. Het treinpassagier werd in zijn gezicht gestoken. Hij is nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er vandoor, is nog niet gepakt. Wat er precies bij het station is gebeurd is nog onduidelijk. De politie in Amerika heeft een lichaam gevonden tijdens hun zoektocht naar de vermiste Gabby Petito. Er werd al dagen gezocht naar de blogger van 22. De FBI denkt nu dat ze haar lichaam in een natuurpark hebben gevonden. Ze weten nog niet hoe ze is overleden. Earlier today, human remains were discovered, consistent with the description of Gabrielle Gabby Petito. Her family has been notified of this discovery. Gabby was samen met haar verloofde op een roadtrip. Haar vriend kwam een paar weken geleden thuis zonder haar. Hij wilde ook niet zeggen waar ze was gebleven. De man is nu op de vlucht geslagen en is nog spoorloos het lijkt erop dat statiegeld op kleine flesjes zin heeft. Sinds deze zomer krijg je 15 cent als je ze weer inlevert. En dat was te zien bij de World Cleanup Day. Veel mensen gingen afgelopen weekend met een prikker en vuilniszak de straat op. En ze kwamen een stuk minder plastic flesjes tegen dan andere jaren. Dat is inderdaad wel een, een, eh, een positief signaal. Eh, ik, krijg van iedereen krijg ik eh, te horen die wat afval raapt... dat er inderdaad stukken minder flesjes op de grond liggen. En dat we natuurlijk dat, door dat staatssignaal. Er werden wel heel veel sigarettenpeuken opgeraapt en ook snoepverpakkingen en blikjes. Het weer, een mix van zon en wolken. Dan zitten er in het noorden soms wel erg veel wolken in de mix. Het blijft droog bij 16 graden op de Wadden en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat file door een ongeluk tussen Zaandam en de afrit wormer 5 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd, richting Zaanstad. Daar staat tussen Permarent en Knopend Zaandam 5 kilometer file met een half uur vertraging.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 Seré posible, hair sticker on a Cadillac A little voice inside my head said Don't look back, you can never look back I thought I knew what love was is jouw keuze ZFM. Oh, Makura. Oh, poeh. Hey, yo, chief.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 Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer van ons Ver of missing out, heb een dat puntje. Swipe, orties aan die hit, eh, hoe, ah. Jullie shit gaat fout, hebben wat raar gespeeld. Dus vlijlijk op Alani, ja, maar de koef, kaf, eh.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een treinpassagier is vanochtend vroeg in zijn gezicht gestoken door een andere man. Dat gebeurde in de trein van Dordrecht naar Den Haag Centraal. Bij station Blaak in Rotterdam is het slachtoffer uit de trein gehaald. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De dader is spoorloos en de aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Mensen die in de buurt van vliegvelden wonen klagen vaker over geluidsoverlast dan voor de coronapandemie, schrijft het AD. Dat terwijl er nu minder wordt gevlogen dan in 2019. Netflix-serie The Crown heeft 11 Emmys gewonnen bij de prijsuitreiking in Los Angeles. The Queen's Gambit, een andere titel van de streamingdienst, won in de categorie Beste Miniserie. Het weer, zon en wolkenvelden, blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden.